Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In New York zijn twaalf juryleden geselecteerd voor het zwijggeldproces tegen Donald Trump. Ze moeten beoordelen of Trump in 2016 zwijggeld heeft betaald aan ex-pornoactrice Stormy Daniels... en of hij die betaling ten onrechte heeft weggeschreven als juridische kosten. Hij zou zich daarmee schuldig hebben gemaakt aan valsheid in geschriften. Onder de twaalf juryleden zijn onder andere een leraar Engels, een logopedist, twee advocaten en een bankier... Als Trump schuldig wordt bevonden kan hij maximaal vier jaar cel krijgen. De verspreiding van het blauwtongvirus is versneld door dierentransport. Dat heeft de Wageningen Universiteit ontdekt, die onderzoek deed naar de verspreiding van het virus. Er werd eerst vanuit gegaan dat het virus zich voornamelijk door muggen verspreidde. Nu blijkt transport daar een groot aandeel in te hebben. Het afgelopen najaar gingen door blauwtong tienduizenden schapen dood. In India zijn de resten gevonden van een prehistorische megaslang. Het dier woog vermoedelijk zo'n 1000 kilo en had een lengte van 11 tot 15 meter. Dat is langer dan de grootste slang die nu nog bestaat, de Aziatische netpython, die 10 meter is. De vondst werd gedaan in een mijn in de West-Indiase deelstaat Gujarat. Het gaat om fossiele overblijfselen van de ruggengraat van naar schatting 47 miljoen jaar oud. De slang heeft de naam Vasuki Indicus gekregen... naar de mythische slangenkoning Vasuki uit het hindoeïsme. Atalanta Bergamo heeft de halve finales van de Europa League bereikt... ten koste van Liverpool. De Britten wisten bij de return in Bergamo wel met 1-0 te winnen... maar dat was onvoldoende om de 3-0 nederlaag van vorige week weg te poetsen.